Jobboot met het NOS-journaal. De Italiaanse president Mattarella heeft premier Renzi gevraagd zijn ontslag nog even uit te stellen. Eerst moet het parlement de begroting van 2017 hebben goedgekeurd. Mogelijk gebeurt dat vrijdag al. Renzi kondigde gisteravond zijn ontslag aan nadat de meerderheid van de Italiaanse kiezers in een referendum zijn hervormingsplannen afkeurde. In Amsterdam-Zuidoost komt volgend jaar een vondelingenkamer. Dat is een plek waar vrouwen in nood anoniem hun pasgeboren kind kunnen afstaan. Er zijn al vondelingenkamers in Groningen, Middelburg, Zwolle, Oudenbos, Papendrecht en Rotterdam. Volgens de initiatiefnemer is aan een plek in Amsterdam grote behoefte. Herhaaldelijk worden in de hoofdstad pasgeboren kinderen achtergelaten. De Franse premier Manuel Valls doet definitief mee aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Hij heeft zijn kandidatuur officieel aangekondigd. Bij de socialisten zijn meer kandidaten. In januari bepalen ze wie het opneemt tegen de conservatief Fillon en Marie Le Pen van het extreemrechtse Front National. De kans is groot dat Valls het wordt. Vanwege zijn gooi naar het presidentschap neemt Valls morgen ontslag als premier. Wie hem opvolgt is nog niet duidelijk. Voorzitter Juncker van de Europese Commissie is teleurgesteld over de uitslag van het referendum in Italië. Gisteren stemde een meerderheid van de Italianen tegen een grondwetswijziging om de Senaat en regionale besturen minder macht te geven. Juncker noemt, noemt de nee-stem van de Italianen geen catastrofe, maar hij zegt wel bezorgd te zijn over het toenemend aantal politici in Europa dat zich tegen de EU keert. En dan het weer. Vanavond en vannacht helder. Het gaat opnieuw flink vriezen. De minima liggen tussen min 2 in het zuidwesten en min 8 in het noordoosten. Hier en daar kan mist voorkomen. Morgen zonnig met temperatuur uiteenlopend tussen 0 en 5 graden.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 Op deze maandagavond 5 december. Tijd voor CFM Cinema. Uw gastheer vanavond, Auko B. Eh, Sint is net vertrokken, zou ik bijna zeggen. En sleept die kerstboom naar, naar binnen. Nou, dat hebben we hier in de studio al gedaan. Het begint hier al aardig in kerstfeer te geraken, zie ik, als ik zo om me heen kijk. De kaarsjes branden overal. De kerstboom staat. Wat wil je nog meer? Wij willen filmmuziek natuurlijk. Nou, dat krijgen we het eerste uur. What Woman Want, The Waterboys, Rachel Cat Married... en een mooie Steven Ennio Morricone. En ook in het tweede uur weer mooie films. Nocturnal Animals, Frans, Notes on a Scandal, Evil Under the Sun. Nou, het is weer te veel om op te noemen. We gaan gewoon beginnen. En we hebben natuurlijk een nieuwe hit van de maand. En dat is eens even kijken. Dat is een, eh, die heb ik gisteren in het jazzprogramma gedraaid. Die kwam ik weer eens tegen. Toen dacht ik, dat is een mooie hit van de maand. Alison Moyer eh, van de cd Voice. God Give Me Straight. I'm strong. Alison Boyer met eh, God Give Me Straight van de eh, eh, CD Voice, een CD uit 2004. Oorspronkelijk gezongen door Elvis Costello en samen met Burt Reckrecken ook een CD'tje gemaakt, weet niet meer wanneer. Daar stond onder andere dit nummer op. En ja, dat is toch wel heel bijzonder. Vrij nummer, duurt iets langer, dus vandaar dat het niet zo vaak gedraaid wordt, denk ik dan maar. Eens even kijken wat we Dit is ZFM. En we knallen meteen erin met Frank Sinatra en U2. I have got you under my skin I've got you deep in the heart of me So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair never gonna go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well that I've got you under, under my, my skin. skin. I would sacrifice anything, come what might, for, the sake of holding you near. In spite of a warning voice, comes in the night, it repeats and shouts in my ear results you know blue eyes you never can win use your mentality wake up to reality but each time I do just the thought of you makes me stop before I begin cause I've got you under my skin Sacrifice everything, come what may, for the sake of having you near. In spite of a warning voice, comes in the night and repeats and it shouts in my ear. Don't you know, you are fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. do just the thought of you makes me stop before I begin Cause I've got you under my skin And I love you when you're under my skin Frank Sinatra, The Voice en U2 in dat mooie nummertje I've Got You Under My Skin. En dat komt allemaal uit de eh, film What Woman Want. Een film die aanstaande dinsdag, morgen dus 6 december op televisie is. Een film van Nancy Myers met onder andere Mel Gibson, Helen Hunt, Marisha Tomei, Ellen Alda, Ashley Johnson en Lauren Holly. Ja, wat willen vrouwen eigenlijk? Dat is de aan vraag. Nou, ik denk dat je dan naar die film moet kijken. Dan weet je het. Eh, we zijn een beetje jazzy bezig. We zijn een beetje jazzy begonnen. Ik doe Diana Krall erachteraan met Two Weeks Notice en If I Had You. Mooi nummer. I could show the world how to smile. I could be smile. queen Het verhaal. Ehm, het gaat over de eh, hoekige macho Nick Marshall, gespeeld door Gibson... begint er eindelijk iets meer van te begrijpen... en dat hij de gave heeft ontwikkeld de gedachten van vrouwen te horen. Dat talent gebruikt hij aanvankelijk om zijn concurrent, gespeeld door Hunt... dwars te zitten en in de weer te gaan met lipstick, ondergoed en epileersessies. Regisseur Nancy Meyers melkt iedere grap wel erg uit... maar is er echt een leuk film, dus heb je hem nog nooit gezien... Kijk dan aanstaande dinsdag, morgenavond om half negen naar RTL 8. Dan kan je hem zien. Dus het is de moeite waard. We gaan eens even kijken wat we nou uitdraaien. Oh ja, dit past er wel bij, vind ik. Eh, Lou Rawls, Nobody But Me. I've got no chauffeur to chauffeur me. I've got no servant to serve my tea. But I'm as happy as a man can be. Cause I've got a girl who loves nobody but me. I don't own stock in no stock exchange. I don't hold claim to no real estate, but I'm not living my life in vain because I've got a girl who loves nobody but me. And every time my sweetie goes walking down some sunny street, she always sets the whole town Cause she's a genuine Venus from her head down to her feet. I don't rank high in society. I don't possess a PhD. But I'm all set confidentially because I've got a girl who loves nobody but me now. nobody but Every time my sweetie goes walking down some sunny street, she always sets the whole town talking. Cause she's a genuine Venus from her head down to her feet. I don't rate high in society. I don't possess a PhD. Now I'm all set confidentially because I've got a girl who loves nobody but me now. She don't love nobody but me. She told me she'd give me all of her love and never ever leave me. She don't love nobody but me. No, nobody but me. ritme van Zandvoort. Zandvoort. Eh, in eh, dit programma draaien we eh, ook wat muziek uit nieuwe films. Nocturnal Animals draaien we in tweede uur. Frans draaien we in tweede uur. En dit is natuurlijk de water, zijn natuurlijk de Waterboys. Uit de gelijknamige film The Waterboys. Een film van Robert-Jan Westdijk met Leopold Witte, Tim Linde, Helen Belbin en Julie McLellan. Twintig jaar na de low-budget film Zusje wilde Robert-Jan Westdijk weer iets kleins en persoonlijks maken. Het resultaat is Waterboys, een vader- en zoon-drama met een belangrijke rol voor de muziek van de gelijknamige band The Waterboys. Misdaadschrijver Victor en zijn zoon Zack zijn beide door hun partner uit huis gezet... en besluiten daarop naar Schotland te reizen... waar Victor een boekpresentatie heeft. Confrontaties blijven niet uit. Sympathieke feel-good film. Helder, pretentieloos, van opmaak. Raak gefilmd en gespeeld. Dus eh, zien die film, zou ik bijna zeggen. Nou, The Waterboys, een bekende ik dacht een band van oorsprong uit Edinburgh. Ik zit nu even te kijken. Ik zie dat ze eh, bijna met dit nummer... The Hole of the Moon bijna altijd in de top 2000 staan. Want die ellende is ook weer losgebarsten, begreep ik inmiddels. Eh, stemmen kan je daarop. Of de top 1000 van Veronica. Ik zie dat altijd zo rond eh, tussen de 300 en de 400 staat. Waterboy, de Waterboys. Ik ga er nog wat uitdraaien, want het is best aardige muziek. dit is How Long Will I Love You. Ook een hele bekende van de Waterboys. Je luistert naar de soundtrack eh, de The Waterboys. Een uh, eh, Nederlandse film. En daar zit muziek natuurlijk in van de Waterboys. Volgens mij treden ze weer op. Volgens mij zijn ze in 2000 zo weer begonnen. Bent eigenlijk uit de 80 jaren. Nog één nummertje. De Glasbury Song. country plains To the old green square back in old Maybole Rode the wind up to Storn away Paused at the feet, pacified my soul Caught the bus in the ferry port I made it to the mansion on the point. See, I come around to the ancient ways I took a tip from the Planet Mother Earth and you and me Through Carver Road down to Wildwood side Blinding our eyes in the shallow seas Drank fire at the king of the blues Plugged into the medicine way Took a long lost look at Crazy Horse Push now for a golden age I just found God world Just waiting for to get my wings Strange angel in the changing light Said brother you forgot something My heart beat from the inside out So lucky just to be alive Can you tell what I'm talking about? Any day now the sun's gonna rise I just found God Just found God Yeah, I just found God green hill far away. I'm going back there one fine day. There is a green hill far away. I'm going back there. Waterboys, een feel-good film. Met muziek natuurlijk van de Waterboys. Uh, zeker de moeite waard. Um, eens even kijken wat we dan op de rol hebben staan. Oh ja, ik zie het al. Rachel Cat, Getting Married is een film die donderdag uh, eh, 8 december eh, op de buis gedraaid wordt. RTL 8. En dat is op zich een goede film, een viersterrenfilm. film. De soundtrack valt ietsje tegen. Ik doe er maar twee nummertjes uit. Rachel Cat Married. Kim's Homecoming. thank you van Jonathan Demme. Met onder andere Anne Hathaway in hoofdrol. Op de huwelijksdag van Rachel krijgt haar zuster Kim, gespeeld door Hathaway... verlof van de afkikkliniek om de bruiloft bij te wonen. Kim laat echter nog voor de plechtigheid is begonnen... geen gelegenheid voorbij gaan om de sfeer grondig te verpesten. Tot zaggerijn van de rest van de familie. Een uit de hand geschoten drama over een familie met een modderig verleden... met een opvallend natureel spel van de hele eh, cast. Met name Hathaway, ooit vooral bekend van luchtige films als The Princess Diary... zet een stevige rol neer waarvoor ze een Oscar-nominatie kreeg. nog eentje. Ethan's Theme uit diezelfde film. Rachel Getting Married. muziek is uh, apart, moet je van houden. En eh, dat komt allemaal uit de film Rachel Getting Married. Ik eh, vind het mooi geweest van deze film. De film zeer de moeite waard om te kijken. Geweldig spel, muziek vergeten. nou, tot slot van het fijne Sinterklaasfeest... draai ik er nog één keer eentje. Voordat we aan de western muziek... en nee, ik moet eigenlijk zeggen muziek van Ennio Morricone beginnen. En mijn favoriete eh, eh, nummertje deze Sinterklaasperiode eh, was toch wel Wende Snijders. Met een, een prachtig mooie intro Metropoolorkest. gekomen, het avondje van Sinterklaas. was de laatste Sinterklaas eh, op Risping. Verder geen Sinterklaasmuziek in dit programma. Eh, kerstmuziek hou ik ook beperk. Ik geloof na de klok van tien doe ik één kerstnummertje. En voor de rest is het eh, wachten tot de volgende maandagen. ik zie dat ik nog eventjes heb tot kwart voor tien. Dus we doen nog een stukje B-movie orchestra. I want it all. Marcella, sai che cosa ho Che l'annullamento tu l'hai già avuto e non me lo vuoi dire. <laughs> che strani sogni, eh? natuurlijk de B-Movie Orchestra met een eh, I Want It All. Een van de mooiste nummers natuurlijk. Ik draai het wel eens vaker, zeker als we nog iets tijd hebben. Eh, Ennio Morricone, ik heb het de vorige keer al verteld. Mijn bedoeling is om van de cd Ennio Morricone, 60 jaar componist, eh, muzikant en noem het allemaal maar op. alle nummers te draaien en ieder programma draai ik er een paar. het bijzondere is dat het nummer wat nu gaat komen... dat ik daar in de tweede uur aan die hele soundtrack... de Mission nog wat meer aandacht ga besteden. Eh, Ennio Morricone, As It Is In Heaven. van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 FM. van Ennio Morricone. 60 jaar eh, componist eh, en eh, dirigent en noem het allemaal maar op. met het Tsjechisch orkest, Orkest van Praag. ik doe er nog eentje. Eens even kijken welke ik dan nog heb klaarstaan. Cross d'Amore. geluisterd naar het eerste uur van eh, CFM Cinema. Mijn naam is Alco en eh, we draaiden mooie filmmuziek uit onder andere de films What Women Want, What Women Want, Waterboys, Rachel Getting Married en van de laatste cd van Ennio Morricone. Eh, ja, ik vind het toch wel leuk om nog met iets anders te eindigen. Dus dat is een nummertje uit een... voordat die soundtrack The Hateful Eight bekend was van Morricone was er een, eh, een nummer dat heette de Hateful, Hateful Eight Soundtrack. En er staat een nummer op van de Loudspreggers. En dat nummer heet Esther. En dat ga ik nog even draaien. Dat is een grappig nummer. Komt hij aan. Dit doen we tot de klok van 10 uur tot na tienen.